Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk in de buurt van Breda vannacht. Op de A16 bij Prinsenbeek knalde een spookrijder op een ander voertuig. Drie mensen hebben dat niet overleefd. Drie anderen zijn gewond geraakt. Ook zou er een hond zijn omgekomen. Ook op de A9 was het mis. Bij Velsen Zuid in Noord-Holland zijn gisteravond ongeveer 10 auto's daar op elkaar gebotst. Dat kwam door gladheid na een hagelbui. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege dat ongeluk was de snelweg vanuit Alkmaar richting Amsterdam een tijd afgesloten. In de file achter het ongeluk klapten ook een aantal auto's op elkaar. Die hadden alleen blikschade. Honderden asielzoekers die afgelopen zomer buiten moesten slapen in Ter Apel... hadden een plekje kunnen krijgen in een tent. De inspectie vond dat die er moesten komen, maar het werd geblokkeerd door de gemeente en veiligheidsregio. Collega Ellen Kamphorst legt uit waarom. Die veiligheidsregio die weigerde dat. Eh, en die deed dat omdat ze zeiden... ja jongens, wij roepen al acht maanden om hulp. Als dit nu weer met die tenten wordt opgelost... dan gaat geen enkele andere gemeente harder lopen... om deze mensen op te vangen. Uiteindelijk werd er ergens anders snel een noodopvang geopend. Scholieren laten soms hun huiswerk maken door ChatGPT. Dat is een toeltje waarmee je via AI bijvoorbeeld een boekverslag kan tikken... of zelfs je hele profielwerkstuk in elkaar kan laten knutselen... En omdat ChatGPT nieuwe teksten schrijft... kan de docent het ook niet checken op plagiaat. Je hoort mijn collega Joost Schellevis. Ik, ik las zelfs ook van, eh, van, van, iemand die zei... wat ik doe is, ik stop andermans huiswerk erin... en ik vraag aan ChatGPT, herschrijf het... zodat dan de inhoud hetzelfde is... maar de tekst eigenlijk niet meer door fraudedetectie kan worden opgemerkt. Er zijn al docenten die het aanpakken. Zo laten ze hun leerlingen op school een werkstuk schrijven... of moeten ze een vlog maken in plaats van een boekverslag. En het weer nog nu nog wat opklaringen. Vanuit het zuiden komen er wel steeds meer wolken en regen. Op sommige plekken kan daar vandaag ook natte sneeuw bij zitten. Het wordt 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij afrit Utrecht-Noord is de weg gelukkig weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met een kwartier vertraging. Ook blijft het langzaam rijden op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Bij Purmerend was een spoedreparatie aan de gang. Die is nu al een tijdje afgerond, maar de file wil nog niet echt oplossen. Reken op een kwartier vertraging vanaf Wochnum. Verder nog naar de N201 van Hilversum naar Uithoren. Tussen Nederhorst Den Berg en Loenersloot 2 kilometer file. Je staat daar 10 minuten in de file. En tot slot de N242 van Middenmeer naar Alkmaar.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 Op de A16 bij Breda zijn bij een ongeluk met een spookrijder drie mensen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond en ook zou een hond zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Zaterdag werd het gebouw beschoten. Een deel is ingestort, tientallen mensen worden nog vermist. En nu de arbeidsmarkt krap is, vergeten bedrijven vaak hun eigen personeel. Dat zegt een wetenschapper van de Universiteit Utrecht tegen nu.nl. De bedrijven zijn erop gebrand om nieuwe mensen te vinden...